Kees Groot met het NOS-journaal. De ministers van het nieuwe kabinet zijn voor het eerst bij elkaar geweest. Ze hebben afspraken gemaakt over de precieze taakverdeling. Dat luistert dit keer extra nauw omdat er verschillende departementen zijn met twee ministers. Afgesproken is bijvoorbeeld dat de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Olongreen, ook het onderdeel wonen in haar portefeuille krijgt. Morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd door de koning. Een man uit Noord-Ierland is na 21 jaar alsnog veroordeeld voor het plegen van een aanslag in Duitsland. Hij heeft vier jaar celstraf gekregen. Volgens de rechter was hij een van de IRA-strijders die in 1996 mortiergranaten afvuurden op een Britse kazerne in Duitsland. In 2004 was er een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar dat werd pas na 11 jaar in het Engels vertaald. Daarop meldde de man zich bij de politie. Hij heeft zich gedistanceerd van de IRA. De genomineerden voor de NS Publieksprijs zijn bekend. Drie van de zes boeken gaan over sport. Het zijn Mijn Verhaal van Johan Cruijff, Thomas Dekker van Thijs Sonneveld... en De Wereld Volgens Schijp van Michel van Egmond. Saskia Noord is voor de vijfde keer genomineerd, dit keer met haar roman Huidpijn. De andere twee genomineerden zijn Judas van Astrid Holleder... en De Levens van Jan Six van Geert Mak. Over een maand wordt de winnaar van de NS Publieksprijs bekendgemaakt. Een snelweg in Duitsland is urenlang dicht geweest nadat ruim 30.000 bierflesjes op het wegdek waren beland. Het bier viel uit een vrachtwagen waarvan het dekzeil was opengescheurd. De politie denkt dat een vrouw in een personenauto te dicht langs de vrachtwagen reed. Toen ze de vrachtwagen raakte kwam het zeil los en vielen zo'n 1500 kratten bier op het asfalt. Het weer, lokaal nog wat regen. Vannacht koelt het in het noorden af tot onder de 10 graden. Daar kan ook een mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het vannacht zacht. Morgen is het bewolkt met in het midden en zuiden wat regen. Het wordt 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat tussen knopen de Brechtseplein en de Van Briennoordbrug nog 3 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Greetings in the name of His Majesty Emperor I Selassie Jah Rastafari, ever living, ever faithful, ever sure, Selassie I the first. Yeah. Yeah. Rastafari ever living. Rastaman vibration positive. beste reggae bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Pruist. Zonder galm. Ah. Ik hoop dat ik jou een beetje warm te brengen in deze, ja, toch wel najaar, zeg maar. Windstorm, regen, hagel, enzovoort, enzovoort. Ik hoorde op het nieuws trouwens. Misbanken en min 10. Nou, volgens mij heeft hij van de verkeerde plant gegeten of zo. Ik denk nooit dat het goed is. Ja, en aangezien het is, eh, ja, het is dub, dus ik kan er rustig eh, wat doorheen praten. Dat nou, geeft niet, want later komt het eh, nummer vanzelf weer terug. Ik, uh, ik mag gelijk even ja, van de gelegenheid gebruik om even in te breken. En waarom? Want uh, Willem, dat deed je toch niet meer inbreken? Nee, ik sta nou aan de andere kant van de wet. Oh ja, ja, oh. Nou, goed, waar gaat het om? Ehm, we hebben in Zandvoort, en dit is bericht geldt trouwens voor Zandvoort... en alle buurtgemeentes tot aan Maastricht toe, zeg maar... Zie, eh, ZFM ze een, eh, een vrijwilligersorganisatie. Het draait volledig ehm, ja, op vrijwilligers, zeg maar. Zonder vrijwilligers eh, kunnen we niks. En dan gebeurt er ook niks eigenlijk. Nou is er in Zandvoort een, een stichting, dat heet Pluspunt. En ehm die houden dus jaarlijks houden ze dus een, ehm, ja, een soort ja, wedstrijd wil ik niet noemen. Maar in ieder geval, er worden stichtingen, bepaalde stichtingen en zo... die op vrijwilligers drijven, worden dan in het zonnetje gezet. in een apart licht en... Ja, ik vind, uh, ja, ZFM kan dat eigenlijk ook wel gebruiken. Eh, we worden er recent beter van. Het is alleen eh, een, stukje, een stukje erkenning in de gemeenschap en, en ook verder buiten natuurlijk. Want daar doen we het eigenlijk voor. Want als het niet zo was, dan hadden wij, ja, hadden wij nu eigenlijk geen luisteraars uit ja, Canada, Amerika, hè? Nijmegen, Staphorst. Noem het maar op. En Drachten, ja Drachten ook natuurlijk. <laughs> maar goed. Maar wij, eh, wij, eh, wij geven er graag aandacht aan en, eh, bij deze dit bericht. Je kan dit doen door eventjes een mailtje te sturen. Ehm, dat kan geloof ik tot 28 oktober. En dan moet je even een mailtje sturen naar info. At, goed luisteren wat ik zeg. Info at vip-zandvoort.nl Dus info at vip-zandvoort.nl En ja, motiveer het eventjes waarom je vindt dat Zandvoort, eh, of in ieder geval dat CFM Zandvoort... Eh, wel genomineerd mag worden. Want eh, ja, die jongens die draaien, die draaien dus op, ja, op eigen kracht, zeg maar. We hebben nog geen boot, hè, zoals Veronica vroeger had, maar... Oké. Dat was eventjes een, een inbraakje, ja. Voor informatie, je kan me altijd aanschrijven. Willem Bruist op Facebook en het komt altijd goed. Baruch Ata Adonai. Baruch bas Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch רבה ירושלים. ja, Alva Blondie, Jeruzalem. Dat is, dat is ook een reggae-artiest die je, ja, in... Als je in dat wereldje zit, dan zeg je... Ja, natuurlijk, Alva Blondie, die ken ik wel. Maar je moet hem niet zoeken bij de commerciële reggae... want ja, dat vind je hem niet echt. Um, wat trouwens ook niet bij de commerciële zit. dat zijn de volgende jongens. Israël Head. Red and dread. One come treat, I Reject Rejected. Both I'm on to culturally. No one I pan ¡Gracias! viciously. Uh, got to face your reality. Uh, this a rude why a shuffling. Uh, rude why shuffling. jam of arrows. Yeah. Surcharge and emperor fate. In a ghetto, old fence vibrate. Rude boy, a shuffling. Uh-huh. Uh-huh. Rude boy, shuffle kinky reggae. deny me. Promote the worst and a slack the dandy. No to you, them officiously. Got to face your reality. That is a rude why a shuffling. Root Boy Shuffle van Israel Vibration. Zoals ik al zei, het is geen, eh, het is geen, eh, ja, geen band. Of eigenlijk, ja, het is eigenlijk geen band. Het is een duo met een hele goede begeleidingsband. En eh, ook daar ga je veel en veel en veel meer van horen. Want naast de blues at sea komt dan ook nog eens een keertje ja, reggae at sea, rock at sea, classic at sea, bruist at sea. Ik word knettergek at sea. <laughs> maar ik doe het met alle liefde. Dub, dub, dub. dub of Bob Marley is van de band Culture, Culture, Culture. Jawel, alles in dub natuurlijk. Nou, hartstikke mooi. Ik vind, eh, ik vind het weer erg leuk, want ik krijg uh, alweer berichten dat we weer luisteraars eh, bij hebben. Dus dan nou vind ik dat sowieso bijzonder. Maar als ze uit Helder Panningen komen, en dan moet ik er eventjes denken waar, bij Helder Panningen ligt. moet ik me nog even eventjes zeggen dan. Ik vind het in ieder geval leuk dat jullie luisteren. En, ja, inderdaad, reggae... Ehm, CFM Zandvoort eh, heeft dat in zijn eh, pakket zitten. En ehm, ja, net als de wat de nummers. Dus niet, eh, niet wat je dagelijks op de radio hoort. Of eigenlijk hoor je op de radio veel te weinig reggae. Vandaar dus dat ik zeg, bij CFM hoor je het wel. Hallo. die Bruis de kop geslagen, geloof ik. Even tandje terug. the shade. 96 degrees. Friesland ook zeer eh, warm is. <laughs> Friesland warm. En dat was de eh, 96 Degrees, de live versie van Third World. Op een of andere manier eh, ja, vind ik die toch wel prettig. En jullie ook, als vroeg je er niet om. Ik ga de nachtzuster maar eens even oproepen, want uh, krijgen we zin aan koffie. just to make it quick.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 there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. But there's no prescription for me She's the one, the only remedy jawel. Ik zit eh, een beetje in dubio. Denk je ja, Night Nurse of moet ik dan de remix doen met eh, Sly en Robbie? Maar ja, men vroeg om het origineel, men krijgt het origineel. Dat geldt ook voor het volgende nummer trouwens. Eh, nou ja, origineel is niet origineel van hem. Maar goed, dat maakt, dat maakt niet uit. Het wordt aangevraagd vanuit, vanuit Canada. Het wordt steeds gekker hier. eerder kregen we gewoon de... de eerder kregen we altijd gewoon de, de, de, wat was het? De, de postbode aan de deur en die bracht dan je mail. Eh, en, nou merk je natuurlijk, want ik zit mijn tijd vol te praten... van, eh, van hoe kan dat? Nou, dat komt, <laughs> ik had het nummer nog niet klaarstaan. En Canada, mijn excuses ervoor, Ik, eh, ik maak dat zeer zeker goed. Als het systeem tenminste niet vastloopt. Want dat gebeurt hier nog wel eens. Want we, hebben hier te maken met groene stroom. Hè. Dus dat, de stroom wat vanaf de Noordzee komt, de windmolens. En ene keer draaien ze wat harder ehm, dan de andere keer. En nou ja, goed. Hierbij <laughs> probeer ik het goed te maken. Having a Party, Lee Scratch Perry. Uh, eh, komt u doen? Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja. Hallo, hallo, hallo, hallo. This is a skeleton from outer space having a party. Ja, man. He gonna last all night. Hello? This is the skeleton, Marcus Garvey from outer space, having a party. Hope you will be there. Have a good time. Punk your punk. Drink your drink. Wink your wink and think you think. Junk you junk and punk, you punk. Funk, you funk, and junk you junk. But when you drunk, don't drive. Having a party tonight. It's gonna last all night. Shotgun will be there, pop gun, jazz gun will be there. Drink your drink, drink your drink. Wink your wink and think you think. Drink your drink and drunk your drunk. I say, funk your punk, funk your punk your punk. Funk your funk and jump your jump. Bank managers will be there. Bank managers will be there. World Bank, Global Bank, International Bankers will be there. Drink you drink, wink you wink. Think you think, and link you link. Drunk you drunk, but if you drunk, don't drive. That will save your life. repentance. just party, it will be a shotgun party, a popgun party all night. Alright. Ja, Lee Scratch Perry, een van, uh, ja, toch een van de, de veteranen in, uh, in die scene, zeg maar. En uh, ik heb hem ooit, maar in een grijs verleden, toen was ik al een jong, onbedorven. En eh, ik ben tenslotte alleen nog eh, jong. <laughs> dus, jawel. Eh, ik heb het genoeg gehad om, om een keertje live te zien. En, nou, ik vond het, ik vond het, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten toen, maar toen ik hem één keer gezien had, toen ging ik er weg. En ik wist nog niet wat ik ervan vond. Dat kwam pas veel later en ja, op een gegeven moment leer je die muziek eh, wel waarderen. Dit was trouwens een verzoekje vanuit Canada. En Canada die, eh, ja, die zegt gewoon van... nou, ik wil jullie wel rustig eh, nomineren bij, bij, de, bij de stichting Pluspunt in Zandvoort. En even een mailtje sturen naar info@vip wat was het ook alweer? Even kijken hoor. <laughs> Vip-zandvoort, ze zeggen zelf wel. Info at en wij, wij nomineren ZFM voor de vrijwilligersorganisatieprijs. en vermelding lintje, bosbloemen. Ik weet het allemaal niet. Ik vind het, uh, ik vind allemaal goed, Streem. Ik spoor dit ook aan. Ja. should only whirling. Him have one up here, one down there, one in a Nova, one down a veil. One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. Him have one up north and two down south. One a sell cigarette on the runabout. Lord, young man, you too girly, girly. You just a flash, you don't just a flash it on the world, eh. Him have wanna go to school, one one fool, fool. Him have wanna every time he say she think a she rude. One she a nurse, she say a ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A ah, she can't smile when the two of them a spar. One getty getty, one pretty pretty, and him no drink no other milk. But Betty, you too girly girly you just a flash, you do Young man, you're too girly, girly. you just a flash, you do you too girly, girly. you just a flash, you do Young man, you too girly, girly. you just a flash, you do Ja, ja, ja, ja, Girly. Girly, Girly. En eh, ja, Girly, Gurly is natuurlijk van... Eh, ja, jullie vertellen het mij, maar <laughs> ik kan het zo zien. Het is voor mij helemaal geen, helemaal geen punt. Maar goed, ik vind het wel leuk als mensen zeggen... God, ik weet wie dat is. En, eh, stuur maar een berichtje, misschien hangen we er een, een taart aan vast of zo. Nou, ik heb net een berichtje gehad van iemand die zegt van... ik vraag een nummer aan, jij durft hem niet te draaien... als jij dat doet, dan, dan stuur ik jou, <laughs> jouw nominatie of jullie nominatie stuur ik naar pluspunt. En, ehm, maar dan moet je het nummer wel draaien. Alhoewel zegt hij, dat doe je toch niet. Oh nee? Oh, faithful, joyful, and triumphant. Ja, kijk, en dan zeg ik gewoon, kijk, belofte maakt schuld. En dan, <laughs> en dan, dan kom ik dit, eh, in dit verhaal. Eh, het is alleen zo, eh, alleen als je erachter staat moet je het doen. En goed. We gaan recht in de klok van 9 uur. Na de klok van 9 uur nog een uurtje reggae. Geen kerstreggae, nee, nog niet.